Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlanders die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen... zouden niet meer in de cel mogen belanden. Dat vindt de Raad voor de Rechtspraak. In het AD zegt voorzitter Bakker dat verkeersovertreders moeten worden gespaard... als hun financiële situatie het niet toelaat om de boete te betalen. Centraal Justitieel Casso-bureau vroeg kantonrechters vorig jaar 37.000 keer om iemand te gijzelen vanwege onbetaalde verkeersboetes. De Raad voor de Rechtspraak gaat de regels voor het toewijzen van zo'n gijzeling aanscherpen. Bakker benadrukt wel dat wanbetalers niet ongestraft mogen blijven. Er moet één plan komen voor alle windmolens in het Waddengebied. Dat zegt de Waddenvereniging die zich beklaagt over een gebrek aan regie in het windenergiebeleid. De drie noordelijke provincies en het Rijk bepalen nu los van elkaar waar windmolens komen. De Waddenvereniging vindt dat daar samenhang in moet komen. Veel leden van de vereniging maken zich zorgen over het toenemend aantal windmolens. De vereniging vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk, maar zegt ook dat windenergie niet altijd past bij de rust, ruimte en wijsheid van het Waddengebied. De Olympische wintersporters die vanmiddag terugkeren uit Sochi worden vanmiddag in Assen gehuldigd. De Drentse hoofdstad is klaar voor de feestelijkheden. Aan de rand van het stadcentrum is een groot podium gebouwd en daaromheen is plaats voor 7000 mensen. Als er zoals verwacht meer mensen komen, kunnen die enkele honderden meters verderop de feestelijkheden volgen op grote schermen. De gemeente en NOC-NSF verwachten in eerste instantie zo'n 10.000 belangstellenden. Maar vanwege het grote succes van de Olympische ploeg wordt nu een veelvoud van het aantal verwacht. Het weer, opklaringen met minima plaatselijk tot 1 graad boven nul... met kans op vorst aan de grond. Overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af... en dan waait een matig tot vrij krachtige zuiden tot zuidoostenwind. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 in het oosten en zuidoosten. Dinsdag vanuit het westen regen. De rest van de week is het wisselvallig.